uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Faillissementsaanvraag van geldtransporteur Secure Cash is door de rechter afgewezen. Het bedrijf zegt dat het binnenkort zijn rekeningen niet meer kan betalen... maar volgens de rechter is er nog genoeg geld in kas om de schuldeisers te betalen. Ook wil Secure Cash volgens de rechter op deze manier afkomen... van arbeidscontracten en huurovereenkomsten... maar daar is een faillissement niet voor, zegt de rechter. Bij Secure Cash werken 320 mensen, van wie 220 in vaste dienst. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. De 32 migranten die al ruim een week aan boord van een schip van de organisatie Sea-Watch zitten... kunnen terecht in Napels. Dat heeft de burgemeester van de Italiaanse stad gezegd. De linkse burgemeester trotseert daarmee de rechtse minister Salvini van Binnenlandse Zaken... die absoluut geen migranten meer wil opnemen. In Italië is er steeds meer weerstand tegen het harde anti-immigratiebeleid van Salvini. Een Rapper Feist, die op Nieuwjaarsdag werd doodgeschoten... wordt morgen door zijn vrienden herdacht op het Heemraadsplein in Rotterdam. Feist werd doodgeschoten na een ruzie in een café om een omgestoten drankje. Zijn broer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De schutter is nog niet aangehouden. Er waren zeven mensen opgepakt, maar die worden niet meer verdacht. Een van hen zit nog wel vast voor verboden wapenbezit. Een groot deel van de koninkpaarden in het Oostvaardersveld... dat grenst aan natuurgebied de Oostvaardersplassen, wordt verplaatst. Zeker 60 van de 90 dieren gaan naar andere natuurgebieden in Nederland. De kudde in het Oostvaardersveld is de afgelopen jaren flink gegroeid. Daardoor dreigt nu een voedseltekort. Bij de selectie wordt geprobeerd inteelt te voorkomen. Waar de koninkpaarden naartoe gaan, wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht kans op lichte vorst. Morgen bewolkt met mogelijk wat regen in het oosten en noordoosten. Het wordt 4 tot 7 graden. Ook in het weekend veel bewolking en kans op regen. Maximum temperatuur rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Alternative FM. zo werd het dus 3 eh, januari en gingen we een beetje lachend het eh, nieuwe jaar in. Eh, er moet er wel iets komen waarvan ik denk... hey, er moet iets komen! En dat is er dus niet. Juist, kijk, dit moet ik hebben. Ben ik al helemaal niet meer gewend dat er iemand voor me is. Maar goed, uh, <laughs> jong CFM Zandvoort. Dat is de dader. Kijk, daar gaat hij al. Hij loopt het pad uit, Thomas de Jong. Eh, weer terug van weg geweest. Eh, altijd leuk hoor, overigens, daar, daar niet van. Maar <laughs> ik loop altijd weer een halve tel achter. Eh, Nexo Shape trapte deze 2019 aflevering van... de eerste aflevering van Alternative FM af. En dat betekent dus dat we weer gaan beginnen met, met de nieuwe serie Alternative FM. Daar zullen vast en zeker wel live optredens zijn. Ik kan in ieder geval één ding vertellen. De uitzending van 16 januari, die zal voor een deel in het teken... 17 moet ik eigenlijk zeggen die van de 17, die staat in het teken voor wat betreft een deel van de Rob Akda wordt. Dat zeg ik er dan eventjes eh, bij. Eh, want ja, eh, dat, dat is wel nodig. Want wij, wij doen wat met die Roppe Rob Akda wordt. En dat is ook de reden waarom we ehm, een compilatie-uitzending van de tweede voorronde gaan doen. De eerste voorronde, die hebben we al eh, gehad. Eh, is ook natuurlijk in de aanloop naar eh, de derde voorronde die op 17, nee 18 januari, want het is weer een dag later, is op een vrijdag, plaats gaat vinden. Goed, het is een reguliere uitzending. Dat betekent dus dat wij gewoon weer een beetje wat ouderwetse nummers opnieuw afstoffen en draaien. Nou, deze die heeft al een paar keer op het lijstje gestaan, dus die, die, die zullen we er nog even bij pakken. En dat is Jolien. En dat is End of Story, zoals dat eh, nummer heet. En daar ga je nu naar luisteren. De laatste kroeg zijn deuren sluit, de eerste winkel opengaat. gaat. Verstopt achter je gevels, meer dan duizend verhalen. Een straat vol met mensen, die denken en doen. Die durven te dromen, participeren, gaan voor het leven en niet voor de roem. Want je heuvel nog mooier dan door Venus bedoeld. Het bloed in je gracht, dat je hartje bekoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp, hier ben ik thuis. Met ik mijn eerste joint is gerookt. Eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd. Mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie ogen de hele wereld heb ontmoet straat vernieuwt zich keer op keer, zoals ze dat al eeuwig doen. Met je heuvelrug gooien, dan door Venus bedoel. Het bloed in je gracht, dat je hartje verkoelt. op zijn kop eh, klinkt hij toch totaal anders als eh, de uitvoering die ik ook nog ergens heb eh, op dit sticky. dan heb ik het over de voorstraat van de heren van Piekeren. dat was ja, de voorstraat, maar dan een versie verder. Een beetje ook met een akoestische ja, twist, moet ik erbij zeggen. En dat is natuurlijk van het laatste album wat ze afgelopen jaren hebben uitgebracht. Want ja, we zitten tenslotte in 2019. En eh, dat eh, eh, zei ik al, de wereld op zijn kop. Daarvoor hoorde je Joling. of Joling. hoe je het maar noemen, want met End of Story. En dat is ook het gelijknamig um, ehm, EP'tje wat ze in 2000... Nou, dat zal dan 16 of 17 geweest zijn. Dat wil ik even vanaf zijn. Maar we hebben er heel wat mee gedaan in ieder geval. tijd weer voor andere zaken. We, we, we kijken vooruit. we blikken terug. En dit is een dame die op het wensenlijstje staat bij Alternative FM om eh, te komen spelen. Natalia Magdalena en Juliet's Rainy Days Aren't Over. She was a painting made by blind man's hand. She was a stone that was thrown down into the lake, and he he was quite the same, always lonely but with no one. He made it a promise oh so great about tomorrow that might come one day. And she lay down to sleep so impatiently. But before she woke up tomorrow. She walked out of the door into the great gray unknown. She put a dress and a lipstick on. She danced all night and she drank the wine. She got back to bed. to keep chasing on. that's right. kunnen wel stellen dat eh, Dandelion eh, met deze single... die ze eh, ergens in oktober nog hebben uitgebracht van het afgelopen jaar... is dat de opmaat van het tweede album wat ze gaan uitbrengen. het schijnt allemaal af te zijn, maar ze gaan nog even een moment kiezen... waarin zij dat wereldkundig gaan maken voor ons... de mensen die bezig zijn met het volgen van de muziek. Dat is één eh, ding. Kijk naar een een of andere spijker. Normaal gesproken eh, hangt daar eh, zo'n wat een webcam. Maar die webcam die hebben we nu vandaag niet. Omdat we een gewone reguliere uitzendingen... die gebruiken we alleen als er dus live muziek in de studio is. Zoals vorige week. En toen hadden wij hier in de, studio Operation Hurricane. En daarvoor hadden we Bourbon Avenue. En die komen vandaag ook nog eventjes aan bod. Want... Ja, we hebben ze gedraaid. En eh, dat eh, betekent dus ook eh, dat we uh, belofte maakt schuld. Er is nog meer, want ehm, er is een groepje, wat, groep, een muziekgroep. Eerst heette ze Still Only Adam. En toen hebben ze op een gegeven moment de naam veranderd naar Audio Adam. En ze zijn bezig alweer met het de derde album. Dat 24 maart wordt gepresenteerd. En die, die single, die is in november al uitgebracht bijna over het hoofd gezien. Maar vanavond eh, komt hij eh, langs. En eh, we zullen zo, sowieso de boel in de gaten houden... als het gaat op het derde album wat, wat in de maak is. 24 maart wordt hij gepresenteerd in de Echo in Utrecht. Het is toch wel een plaats, een pleisterplaats... voor veel muzikanten in Utrecht en omgeving. Twee nummers hadden we dus net eh, gedraaid. Daarvoor, eh, voordat we Dandelion eh, draaiden, hadden we ook Natalia Magdalena met Juliet's Rainy Days Aren't Over. Um, Rotterdam is toch ook een broedplaats van veel mooie dingetjes. dit is er een van. Het is een echtpaar. Peter Jessen en Vera Jessen-Jurend, zoals zij voluit heet. En samen vormen zij Summerhoes en dat nummer dat heet Pact of Steel. can I make it all stand still until it all makes sense? Give up my self defense, give up whatever I hold dear. Hear us say it het album dat heet eh, Exilio. En eh, de jongens eh, doen er zeer, zeer geheimzinnig over. Want hetzelfde geldt eigenlijk als bij Dandelion. Ehm, want ze willen hem ergens op de dit moment. Nou ja, dit moment. Ze willen me ergens dit jaar willen ze me, eh, laten, ja, laten zien, laten horen. Doen ze al in beperkte mate, maar dat is meer voor hun eigen achterban. Ze hebben een aantal optredens al gedaan aan het eind van het afgelopen jaar. En eh, wij, wij gekken, wij radiogekken, want Canvas Blanco is ooit hier geweest. Utrechtse band trouwens. Ehm, ja, hebben, dat, uh, hebben toch beslag weten te leggen op enkele singles die ze al vooruit hebben gestuurd. Dus dat is altijd heel erg leuk. Read Me Stories is een van de singles die op het, eh, op het album eh, Exilio staat. En dat andere nummer, dat hebben we ook al een paar keer gedraaid. Een aantal malen zelfs. I Made It Up. Daarvoor hoorde je Summerhoes en Pact of Steel. Dit is eigenlijk ook wel een twee-eenheid. Ehm, ik heb het over eh, de dame in kwestie. En dat is Hanneke Laura. En zij wordt gevolgd door Colin Hoeven. Beiden willen soms ook nog wel eens een aantal optredens doen. En soms eh, gebeurt het ook wel eens dat ze alle twee te bewonderen zijn... tijdens een groot evenement, zoals bijvoorbeeld de Bloesemtocht. En aangezien het januari is, schiet dat al weer aardig op.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 dus daar kennen we hem van. Hanneke Laura, daar wil hij nog wel eens een, ja, een duetje mee, mee doen. vandaar dat het een twee-eenheid is in dit programma. Er zit nog een twee-eenheid in. Dat zal ik je wel eens klappen. Natalia Magdalena, die had je net al gehoord. Maar straks verderop hoor je nog een, eh, een stukje daarvan. Want eh, zij vormt een sekje met Thomas Florissen. Dus dat zeg ik er nog maar bij. Maar die komt uh, straks een beetje aan het eind van het programma. Nieuw materiaal is van deze Mario Kruileman. Zo heet ze in het echt. Maar het werk doet ze onder Jora. En het nummer dat heet, en dat is al vanaf november, is het al te horen... Ready to Dive. like it was nothing to you. Feel the sin in my body, the sky getting cloudy. Couldn't take me away from you. Oh, I've been waiting, waiting for this night, waiting for this love to come into my life. Yeah, I've been searching, searching for a Well, I say. ze waren dus eh, in de studio 20 december hier eh, in, het, eh, in het gebouw van ZFM Zandvoort. Fighting With My Thoughts was een van de nummers die ze speelden. Bourbon Avenue. En daarvoor hoorde je Jora. En dat is Mario Kruileman. Ze komt eigenlijk min of meer hier uit de buurt uh, uit Haarlem. Want dat is het materiaal wat we hebben gedraaid. Nou, deze dame hebben we ook hier ooit in de studio gehad. Daisy Ducro. En dit is een single die nog niet eens op dat album terug te vinden is ja, ja, ja, ja, kom. kunnen dus ze stellen dat ze dus eh, niet stil zit... en gewoon eigenlijk gewoon bezig is eh, met eh, muziek te maken. Deze Daisy Ducro... Say It To My Face. Een nummer wat niet op het album wat ze heeft eerder uitgebracht. dacht ergens in 2016 dat ze dat gedaan had. Um, dat, dat, ja, dat, dat, staan eigenlijk allerlei nummers op ja, die niet... Into Deep heet het, deed het album. Ehm, singles als Yellow Fingers, Hard On Your Arm, Into Deep. Dat zijn eh, singles, maar daar staat uh, Say It To My Face dus, zoals eh, gezegd, niet op. Ehm, een andere Rotterdamse muzikant die bezig is om ook weer nieuw materiaal... het zij misschien dat hij dat doet met Gravel Town... of dat hij dat onder zijn eigen naam, Michel Ebben, dat gaat doen... dat weet ik niet helemaal. Maar snode plannen heeft de man zeker wel... En dus draaien wij tot aan 9 uur dat hele mooie nummer... Uh, A Song for Fall and Darkness.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 Ma mémoire ne faisait pas le vent. Près de toi, je resterai en silence, je te rêverai au printemps. ordonne moi mais mes péchés, l'éternité, vient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire toujours avec moi.